Visser met het NOS-journaal. Voor het eerst in jaren het geeft. Het gaat om volksgezondheid, welzijn en sport. Beheer van de ruim 2 miljard aan subsidies door, door VWS al jaren niet op orde. Termijnen worden niet genoeg gehandhaafd, dossiers zijn onvolledig en subsidiebesluiten worden te weinig onderbouwd. Bezwaar maken is het zwaarste instrument van de rekenkamer en het wordt zelden gebruikt. Het Duitse energieconcern RWE krijgt 30% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Ook gaat RWE deelnemen aan de bouw van een nieuwe centrale. Dat melden Duitse media. RWE kreeg 50% van de aandelen van de centrale in Borselen in handen door de overname van Essent in 2009. Maar de Hoge Raad bepaalde dat Borselen in publieke handen moest blijven, zoals de statuten van het bedrijf voorschrijven. Het kabinet geeft toestemming voor grootschalige gasopslag onder het Bergermeer in Noord-Holland. Het gaat om opslag in een aardgasveld ten westen van Alkmaar. De opslag zou worden aangelegd door het bedrijf Taka Energy. Minister Verhagen had al eerder aangekondigd dat hij toestemming wilde geven voor de opslag onder het Bergermeer. Maar na kritische geluiden over de risico's liet hij extra onderzoek doen. Dan de eindexamens. Het eindexamen Tex voor WWO-leerlingen is op zeven middelbare scholen ongeldig verklaard. Examen in het vak tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen voor VWO bevatten de verkeerde bijlagen, namelijk die voor het eindexamen Tex HAVO. Waarschijnlijk moet het eindexamen in het hele land ongeldig worden verklaard, omdat alle scholen van de distributeur de verkeerde bijlagen hebben gekregen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Later op de dag geleidelijk droger en in het zuidwesten ook zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Morgen nog wat warmer, wordt dan een graad of 19.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 smile Helps away with all of my it should all go wrong My life succumbs to tears I've never been so deep into anyone else but you Our place within my heart We've never been so close to you And if you want me to hang around then I'll never let go I'll give you all my time and stick around with you for sure But you make everything you want me to It gives me so much joy that I can call you all of mine Or oh, will it all work out?